10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Italiaanse regering heeft beloofd om snel migranten over te nemen van het eiland Lampedusa. De afgelopen dagen kwamen er zo'n duizend mensen in bootjes aan... tot woede van inwoners en de burgemeester van Lampedusa. Hij verweet de regering in Rome dat hij geen gehoor gaf aan zijn noodkreten... en dreigde met een algemene staking op het eiland. Vandaag liet de Italiaanse regering weten dat er vanavond nog 120 migranten naar het vasteland worden gebracht. Morgen nog eens 300. Bij de grote demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn... zijn gisteren 33 politieagenten gewond geraakt. De politie heeft 316 demonstranten gearresteerd. 131 van hen worden vervolgd. Dat is vandaag bekendgemaakt. Zo'n 400 demonstranten probeerden gisteravond... het Duitse parlementsgebouw binnen te dringen. Duitse politici spraken daarover vandaag een afschuw uit. Bondspresident Steinmeier sprak van een aanval op het hart van de Duitse democratie... door provocerende rechtsextremisten. In de straten van de Wit-Russische hoofdstad Minsk... waar vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gingen... ondanks een demonstratieverbod, zijn panzervoertuigen gesignaleerd. Het is voor het eerst dat de autoriteiten zo duidelijk dreigen... om de protesten met zwaar materieel te onderdrukken. In Wit-Rusland zijn al weken protesten tegen president Lukashenko. De betogers willen dat hij vertrekt en dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. Ajax-voetballer Donny van de Beek verkast naar Manchester United. De Engelse club betaalt naar verluid zo'n 45 miljoen euro voor de ajax Ajax-seat. Van de Beek tekent een contract voor vijf jaar bij Man United. De 23-jarige Van de Beek maakte in 2015 zijn debuut in het eerste van Ajax. De tienvoudige international maakte in 118 competitieduels 28 doelpunten. Het weer, buien die langzaam naar het zuiden wegtrekken. Vannacht gevolgd door opklaringen, behalve in Limburg. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen af en toe zon en plaatselijk een buitje bij hooguit 19 graden.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 Go hard and watch the sunrise. One night, it change your whole life. Pop top, drop attention, had to give it up. Look like somebody designed you, drop dead gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual.